uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij aardverschuivingen en overstromingen in het noordoosten van Brazilië... zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Meer dan duizend mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het noordoosten van Brazilië heeft tot dagen te kampen met zware regenval. President Bolsonaro stelt bijna 200 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp en wederopbouw. Militairen gaan naar de getroffen gebieden om te helpen. De Russische ambassadeur in Engeland heeft tegen de BBC gezegd dat hij niet gelooft dat zijn land tactische kernwapens zal gebruiken in Oekraïne. Tactische kernwapens zijn kernwapens die op relatief korte afstand kunnen worden gebruikt op het slagveld. De ambassadeur zei dat Rusland zeer strikte regels heeft voor het gebruik ervan... en dat zulke wapens niet worden gebruikt in conflicten zoals deze. Voetbalclub Liverpool eist een onderzoek naar de ongeregeldheden rond de Champions League finale gisteravond in Parijs. De wedstrijd begon ruim een half uur te laat omdat er rond het stadion verschillende incidenten waren. Bij de ingang probeerden mensen waarschijnlijk zonder kaartje over de hekken te klimmen. Liverpool-fans met kaartje konden het stadion niet in. Veel Liverpool-fans stonden nog buiten toen de wedstrijd al was begonnen. Volgens de UEFA waren er veel valse kaartjes in omloop. Real Madrid won de finale met 1-0. Een kind heeft op het strand in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast... een Britse granaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. De granaat is door een expert van het leger onschadelijk gemaakt. Op Facebook bedankt de politie de jongen omdat de granaat had kunnen ontploffen. Het ging om een zogenoemde Millsbom, de eerste moderne handgranaat van het Britse leger... die in 1915 in gebruik werd genomen. Het weer vannacht bewolkt, komende dag iets kouder.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 That's the call, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn every insult, every word, but it helped me learn self worth I had to earn.